2 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij een internationale politieactie zijn verkopers en gebruikers van een gevaarlijke hacktool opgepakt. Met die tool werden de computers van duizenden slachtoffers overgenomen en hun gegevens buitgemaakt. Er zijn 13 verdachten aangehouden, onder meer in Zweden en België. In Nederland is niemand aangehouden. Wel zijn onder, onder meer laptops, tablets en telefoons in beslag genomen. Een KLM-toestel dat onderweg was van Schiphol naar Mexico... is ongeveer halverwege de reis teruggegaan naar Nederland. De reden was een aswolk van een actieve vulkaan in Mexico. Landen op een andere luchthaven was geen optie... onder meer vanwege een visumverplichting voor passagiers. Het is niet 100% zeker dat vitamine D-druppels voor baby's... met de toegevoegde stof propylgalaat helemaal veilig zijn. De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen raadt daarom het gebruik van het middel uit voorzorg af maar benadrukt dat er geen enkele reden is voor paniek. Volgens Europese richtlijn is de stof niet toegestaan voor kinderen tot één jaar... omdat er geen onderzoek is gedaan naar de effecten. De Nederlandse krijgsmacht neemt er geen politietaken meer bij, zegt minister Bijleveld. Een aantal burgemeesters had erom gevraagd, maar Bijleveld zegt dat de strijdkrachten alleen in specifieke gevallen bijstand kunnen geven. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar explosieven. Voor reguliere politietaken ontbreken volgens haar de mensen en de middelen. Twee popartiesten uit Zuid-Korea moeten vijf en zes jaar de cel in... voor twee groepsverkrachtingen in 2016. De vrouwen waren dronken toen ze werden verkracht en konden zich niet verzetten. Een van de twee zangers filmde de verkrachtingen ook... en deelde de beelden in een groepschat. Volgens de rechter zag hij de vrouwen als zijn persoonlijke lustobject. De twee K-popzangers moesten ook een behandelprogramma volgen. Het weer geregeld zon, maar vanaf de Noordzee trekken ook wolken en buien het land binnen. In het weekend alleen dicht bij zee soms nog een bui. In de rest van het land blijft het droog met op zaterdag zonnige periode en zondag veel meer wolken. Morgen 7 graden, zondag 4. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de spitstrook eh, weer dicht door technische problemen. Vijf minuten vertraging bij knooppunt de Nieuwe Meer. Richting Den Haag veel meer vertraging tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwouder en Dijk.